Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en Groot-Brittannië hebben nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Het Amerikaanse sanctiepakket is het grootste sinds de Russische inval in Oekraïne, morgen twee jaar geleden. De sancties zijn gericht tegen 500 bedrijven, instellingen en personen... en zijn vooral bedoeld om de Russische productie en import van wapens te bemoeilijken. De Britse sancties beogen hetzelfde, maar zijn ook gericht tegen de Russische metaal-, diamant- en energieindustrie... en tegen buitenlandse bedrijven die elektronica leveren aan Rusland. Deze week kondigde ook de EU een nieuw sanctiepakket aan. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker vier doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar 19 vermisten. De brand brak uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaien. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt, onder wie zes brandweerlieden. De flat in Valencia was ongeveer 20 jaar oud. Er wonen zo'n 450 mensen. Voor het eerst is een commerciële maanlander aangekomen op de maan. De Odysseus, een robot met zes poten, landde iets voor half één Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. Of de landing helemaal geslaagd is en of alles functioneert, moet nog blijken. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines... en heeft zes instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Tot nu toe waren er alleen succesvolle maanlandingen van nationale ruimtevaartorganisaties. Drie commerciële maanlandingen door bedrijven uit Israël, Japan en de VS mislukten.